En de laatste dagen zijn al zo'n 50 doden gevallen bij aanslagen. Er zijn meer dan 6000 kandidaten van 86 verschillende politieke groeperingen. Ze strijden samen om 325 zetels in het parlement. Deze keer doen de Soenieten wel weer mee aan de verkiezingen. De Soenitische minderheid was in Irak decennia lang aan de macht... maar na de val van dictator Saddam Hussein maakten de Sjiïten de dienst uit. Al zijn die onderling sterk verdeeld. Bij de regeringsvorming is hoogstwaarschijnlijk een sleutelrol weggelegd voor de Koerden... die het in Noord-Irak voor het zeggen hebben. In Zierikzee zijn de afgelopen avond acht ambulances en een traumahelikopter ingezet. Wat er precies is gebeurd is nogal niet duidelijk, maar volgens de politie Zeeland heeft het te maken met een familiedrama. Omstanders zeggen dat er bij een woonhuis in de stad is geschoten. Er zouden twee en mogelijk drie lichamen zijn afgevoerd. De politie wil verder niets over de zaak kwijt. Aan de vooravond van de Oscar-uitreiking zijn in Los Angeles traditiegetrouwde Golden Raspberries uitgereikt. De prijzen voor de slechtste prestaties op filmgebied. Een van de winnaars van de spotprijzen was Sandra Bullock, die de Razzie voor slechtste actrice kreeg voor haar rol in All About Steve. Opvallend is dat ze voor haar rol in Blindside voor een Oscar genomineerd is. De Razzie voor de slechtste film ging naar Transformers Revenge of the Fallen. Er werden dit keer twee speciale Razzies uitgereikt voor de afgelopen tien jaar. Battlefield Earth, naar een roman van Scientology-oprichter L. Ron Hubbard, werd uitgeroepen tot slechtste film. En Eddie Murphy en Paris Hilton werden slechtste acteur en actrice van de afgelopen tien jaar. Het weer helder en koud tussen min 3 in Zeeland en min 8 in Groningen. Overdag zonnig, maar koud voorjaarsweer. Middagtemperatuur rond plus 3 graden.